4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Veiligheidsmensen en hulpverleners zijn vanochtend begonnen met de ontruiming van een groot tentenkamp met illegale migranten in het zuiden van Italië. Er zitten 900 mensen. De omstandigheden in het kamp zijn slecht. Er is geen stromend water of elektriciteit. En bij branden in tenten zijn de afgelopen maanden drie mensen omgekomen. Artsen zonder Grenzen heeft kritiek op de ontruiming... omdat de migranten niet is verteld waar ze nu naartoe moeten. Het OM wil de Hells Angels laten verbieden... omdat de club volgens de officier van justitie... een geweldscultuur in stand houdt die niet in een rechtsstaat past. De Hells Angels voeren een structurele gewapende strijd met andere bendes... als de Bandidos en Satudara, meldt het OM. Tien jaar geleden mislukte een poging om de Hells Angels te laten verbieden. De noodknop van, noodknop van bruggen over de Zaan in Noord-Holland wordt bijna nooit in de praktijk getest. Ook werken de veiligheidscamera's soms niet. blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws. De gemeente Zaanstad doet alleen een computertest van de noodknop waarbij de brug dicht blijft. Dat is omdat de brug bij een praktijktest schade zou kunnen oplopen. De gemeente onderzoekt de dood van een vrouw die in 2015 meters naar beneden viel toen een van de bruggen in zaadstad openging, terwijl zij erop stond. En vorig jaar viel een bejaard echtpaar van de brug. De avondspits gaat mogelijk forse hinder ondervinden van twee gesloten rijstroken op de A2. Ter hoogte van Zaltbommel is de linker rijstrook in beide richtingen zeker tot morgenochtend vroeg dicht. Dat meldt Rijkswaterstaat. Vanochtend kantelde op de snelweg een vrachtwagen met vloeibare mest. Onder meer de middenvangrail is daardoor zwaar beschadigd... en het asfalt is bezaaid met mest en brokstukken. Rijkswaterstaat verwacht dat het opruimen de hele nacht gaat duren. Het weer bewolkt, van tijd tot tijd regen, 10 tot 13 graden. Morgen eerst regen, later droger en soms wat zon en 11 graden.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 If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving leaving, baby, let me down slowly. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. shoulders. Tell me what you see. shoulders. Tell me what you see. under me, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt. op internet. www.zfmzandvoort.nl Escucha como digo tu nombre, desde Medellín hasta Londres. Cuando te llamo la mala responde, no pregunta cuándo, solo dónde.